Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Minister Wiebes krijgt vanmiddag de doorrekeningen van het klimaatakkoord overhandigd. De planbureaus hebben berekend hoeveel milieuwinst de maatregelen in het akkoord opleveren... hoeveel het gaat kosten en of het gaat lukken om de klimaatdoelen te halen. Haagse bronnen bevestigden gisteren dat de regeringspartijen overwegen... om toch een belasting in te voeren voor bedrijven die veel CO2 uitstoten. In het Britse lagerhuis wordt vandaag opnieuw gestemd over de brexit. Vandaag gaat het over een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU zonder deal. Waarschijnlijk krijgt dat voorstel ook geen meerderheid... en in dat geval wordt morgen gestemd over uitstel van de brexit. Als het Lagerhuis daarmee instemt, gaat premier mee naar Brussel om dat te bespreken. Steeds meer landen houden de omstreden Boeing 737 MAX aan de grond... na twee crashes binnen een half jaar. Onder meer de EU, China en India hebben ook de Verenigde Arabische Emiraten en Nieuw-Zeeland besloten het vliegtuig te weren. In de VS wordt er nog wel mee gevlogen. De topman van Boeing zegt dat er niet genoeg reden is om het toestel aan de grond te houden. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld tot zes jaar cel... voor het misbruiken van twee 13-jarige misdienaars. Het misbruik was in 1996 in de kathedraal in Melbourne. Pel was een aantal jaar penningmeester bij het Vaticaan... en is de hoogste geestelijke tot nu toe die is veroordeeld voor kindermisbruik. Op een toegangsweg naar Urk heeft de politie gisteravond twee mannen aangehouden. Een van hen had een honkbalknuppel bij zich. De politie was extra alert naar de ongeregeldheden van maandagavond. Toen werd een jongen mishandeld in het huis van een Nederlands-Marokkaans gezin.